Zon in de rug, net bij een brug. Daar bij het water zag ik haar staan. Ik was op weg, ergens naar een kroeg. Voor de zoveelste keer, standaard speelde weer. Op een schild zonder ruïne van weleer, haar lange vlekte wandelden ze zei Geef me een lift naar Walhalla jongen, het is dan hier of daar Ze zei Ik moet naar Walhalla jongen, waar mijn vader in dat kaart Ze zei Je kent mij, mijn vader wel Hij heeft vele namen, de opperkop der Germanen Het wordt weer tijd dat mijn vader gierig gaat met die woestijn goud. ze zei Geef me een lid naar Valhalla jongen, Dit is een zootje hier of daar Ze zei Ik moet naar Valhalla jongen, en mijn vader in dat schaar Op dat schild zonder ruïne van de leer Haar lange vlechten wapperde op en neer Geef mij Zij ze hees en ik zei goed dan Ze stapte in en ik kreeg het er warm van En ze zei Ik moet naar Valhalla, jongen, naar mijn vader in Asgard. Toen zei ze tegen mij, maak je maar niet druk. Want in Valhalla talen staat voor jou alleen maar druk Ze was Modans dochter, de allermooiste wel